Jeroen van Kamp met het NRW Journaal. De Russische president Poetin ziet vooruitgang in de onderhandelingen over graantransporten via de Zwarte Zee. Dat zei hij na afloop van de top in Teheran, waar hij sprak met de Turkse president Erdogan en de Iraanse president Raisi. Door de Russische invasie in Oekraïne is het graanvervoer per schip gestopt, wat het risico op een wereldwijde voedselcrisis vergroot. De top in Teheran ging verder onder meer over de burgeroorlog in Syrië. De drie landen willen later dit jaar in Rusland verder praten over dat onderwerp. Het Nationaal Hitteplan blijft ook later vandaag nog actief. In het hele land geldt nu code geel, omdat het nog steeds warm blijft. De smog die op veel plekken ontstond lijkt op zijn retour... ook al is de luchtkwaliteit op veel plekken nog onvoldoende tot slecht. Nederland beleefde de warmste 19 juli ooit gemeten. In Maastricht werd het aan het einde van de middag 39,5 graden. Door een eerdere storing op het spoor bij Rotterdam... is het internationale treinverkeer naar België en Frankrijk ontregeld. Ten noorden van Parijs zitten een aantal Nederlanders vast... in een gestrande Thalys-trein. In Parijs en Brussel worden treinen opengesteld... om de nacht in door te kunnen brengen. Het aantal Netflix-abonnees is voor het tweede kwartaal op rij gedaald. Het bedrijf verloor bijna 1 miljoen abonnees. Dat is minder dan verwacht. Het bedrijf ging uit van een daling van 2 miljoen klanten. Netflix heeft veel last van de concurrentie van andere streamingdiensten. En bovendien delen veel mensen een account met anderen. Op dit moment hebben ruim 220 miljoen mensen een abonnement op de dienst. Het weer tot besluit vannacht helder en nog lang warm. Pas tegen de ochtend is het afgekoeld naar 20 tot 24 graden. Overdag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe... maar in het noorden en oosten is er nog een tijdje flink wat zon.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 Zij, zij, zij maakt het verschil. Want ze is geen goed gesprek, waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder Geen advies bij al mijn klachten de allerlaatste uitweg waar wij al lang niet meer aan dachten.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 Ryan in the coupe, I'm trying to find a roof, yeah. Draco in the seat, making chicken noodle soup, jumped out the stoop. Yeah, never wore a suit. Rap niggas come around, savage, yeah, spook. Oh, Fuck my best partner, make a bitch drop.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 for your love. de zomer is jouw keuze ZFM. God is a dancer. Yeah, I heard on the radio that she always go harder. Cause she keeping you on your toes. And she's perfectly focused. She's lost in the moment.